De Nederlandse afdeling van de motorclub in Sittard ging tegen het verbod in hoger beroep. Volgens de uitspraak van het Hof is komen vast te staan dat Bandidos een zelfstandige vereniging is, waarbij sprake is van rivaliteit met andere motoclubs. Daarbij wordt geweld toegepast. Leden die de club willen verlaten krijgen ook te maken met geweld. Daarmee handelt de vereniging in strijd met de openbare orde. Het kabinet wil de beloningsregels voor de bankensector aanscherpen. Zo mag een beloning in aandelen vijf jaar lang niet verzilverd worden. En voor het verhogen van beloningen moet draagvlak zijn en verantwoording worden afgelegd. Daarnaast moet het mogelijk worden om beloningen terug te vorderen als banken in de problemen komen. Dat voorstel mag volgens de banksector wettelijk niet. Manchester United heeft per direct afscheid genomen van trainer José Mourinho. Hij zat sinds mei 2016 bij de club. Portugees was opvolger van Louis van Gaal. Man United won onder zijn leiding onder meer de Europa League. momenteel staat United op de zesde plaats in de Premier League... op 19 punten van koploper Liverpool. Het briefje dat rondging onder een paar spelers van het Nederlands elftal... in de slotfase van de wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League... heeft 35.000 euro opgebracht. Dat gebeurde op een veiling van de Johan Cruijff Foundation. Op het briefje stond er nog meer dat Virgil van Dijk in de spits moest gaan spelen. De verdediger maakte in de slotfase 2-2... waardoor Nederland zich plaatste voor de finale ronde. Het weer, het is vrijwel overal droog. In de loop van de dag breekt vanuit het zuidoosten de zon door. Het is 6 tot 8 graden.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 I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. ZFM jullie allemaal fijne dagen